Goedemorgen, ik ben Joke Teertstra. Dit is het nieuws van NOS op 3. Minister Hugo de Jonge mag blijven zitten waar hij zit. Hij kwam gisteren in de Tweede Kamer uitleg geven over de mondkapjesdeal... en in hoeverre hij zich daarmee heeft bemoeid. Veel Kamerleden vinden dat de jongen daar duidelijker over had moeten zijn. Op welke manier kunnen we nog met deze minister verder? Voorzitter, het handelen van de jongen is huiveringwekkend. Het vertrouwen is weg. We moeten als parlement afrekenen met een verziekte bestuurscultuur. Er waren inderdaad wel wat dingen die de jongen beter had kunnen doen, zegt hij zelf. Ik heb zelf daarmee onvoldoende toegezien op de volledigheid van de informatieverstrekking aan de Kamer. En dat betreur ik. En mijn betrokkenheid is daardoor niet goed toegelicht geweest. En daarvoor wil ik mijn oprechte excuses maken aan de Tweede Kamer. Ondanks de sorry kwam er een motie van wantrouwen, maar die kreeg niet genoeg stemmen. En dus mag minister De Jonge voorlopig gewoon zijn werk blijven doen. Er loopt nog wel een groot onderzoek naar de zaak. Daar horen we binnen nu en een paar maanden meer over. In de Israëlische stad Tel Aviv heeft de politie na een urenlange klopjacht... de schutter van een aanslag uitgeschakeld. Die man schoot gisteravond om zich heen op een drukke uitgaansplek... en twee mensen overleefden dat niet. Minstens dertien anderen raakten gewond. De schutter vluchtte weg en werd uiteindelijk door agenten gevonden en doodgeschoten. En er is gisteravond gevoetbald in de Conference League. PSV speelde gelijk tegen Leicester City. Het bleef 0-0. PSV hoopte nog op een kansje. Cody Gakpo dacht dat hij een penalty te pakken had. Oh, daar is een overtreding toch scheidsrechter. Dat lijkt mij een strafschop voor PSV. Niet gegeven door Kloesbiak als Gakpo de achterlijn haalt. Ja, geen VAR, alleen een scheidsrechter. En die zegt eh, niets aan de hand. Ga maar door. Poeh. De bal ging dus niet op de stip, omdat de VAR in de Conference League pas in de halve finales aan de bak moet, konden de beelden niet worden gecheckt. En eerder op de avond was het ook al een gelijkspel in de Conference League. Tussen Feyenoord en Slavia Praag bleef het 3-3. Het weer, eerst in het noorden wat regen, later op de dag ook in het zuiden. Het wordt een graad of 8 en morgen weer een natte dag. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jolanda van der Velde van de ANWB. In Noord-Holland is er momenteel vertraging op de A22 Velsen richting Beverwijk. Tussen knooppunt Velsen en knooppunt Beverwijk is het langzaam rijden over 4 kilometer. De vertraging is bijna een kwartier.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 crazy, like the way we react every time we hear Every time the bass bang, realize it calls your name. Let the beat wind you up and don't stop till your time is on up. You got to let the beat get under you.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 52 Kamerleden stemden voor, 72 tegen. Het aantal doden door het Nederlandse bombardement op Hawija in Irak in 2015 was groter dan gedacht. Er kwamen meer dan 85 burgers bij om het leven. Eerder werd gezegd zeker 70. Sinds het begin van de invasie van Oekraïne hebben zich ruim 27.000 Oekraïners in Nederland ingeschreven, meldt het CBS. Het zijn vooral vrouwen en minderjarigen. De meeste vluchtelingen, 1500, staan ingeschreven in Rotterdam. En het weer nog in het noorden een bui, ook wat zon. In het zuiden bewolkt en later wat regen en het wordt 6 tot 9 graden.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 Dus blijf jij nou voorlopig maar klein. Want als al die grote mensen net zo zouden denken, denk ik dat de wereld zoveel mooier zou zijn. Papa, waarom huilt dat meisje zo? Kan ik er niet heen om haar? Ik heb jou en mama als ik bang ben in de nacht. Maar wie heeft zij om bij in bed te mogen? Ik vertel je lang niet alles. Nee, nu nog even niet. Want dan blijf je nog wat langer. Zo naïef, een kleine president de wereld redden. Dus blijf jij nou voorlopig maar klein. Want als al die grote mensen net zo zouden denken, denk ik dat de wereld zoveel mooier zou zijn. hoop ik dat je diep van binnen hetzelfde blijft. Mijn kleine president gaat de wereld redden. Oh, dus blijf jij nou voorlopig maar klein. Blijf jij nou als al die grote mensen net zo zouden denken. Denk ik dat de wereld zoveel mooier zou zijn. De wereld zoveel mooier zou zijn. Dat de wereld zoveel mooier zou zijn. Zoveel mooier. Zoveel mooier. Dan denk ik dat de wereld zoveel mooier zou zijn.